Kees Groot met het NOS-journaal. De Rotterdamse politiechef Pauw maakt zich grote zorgen over de toename van overlast door verwarde personen. Dit jaar zijn er al ruim 8000 meldingen binnengekomen. Bij verschillende incidenten vielen doden. In mei schoot een man zijn buurvrouw neer en pleegde zelfmoord. Volgens de politiechef gaan er in Rotterdam meer mensen dood door verwarde personen dan door terreur. Bij huiszoekingen in onder meer de Utrechtse wijk Overvecht... heeft de politie track-and-trace-systemen, observatiemiddelen en drugs in beslag genomen. Aanleiding was de schietpartij gisteren... waarbij twee mannen en een 81-jarige vrouw gewond raakten. Met de vrouw gaat het naar omstandigheden goed. De daders zijn nog spoorloos. Arriva heeft een buschauffeur in Limburg op non-actief gesteld... omdat hij tijdens het rijden op zijn telefoon een spelletje speelde. Een passagier maakte daar een filmpje van. Dat filmpje was voor het openbaar vervoersbedrijf reden om een onderzoek in te stellen... en de chauffeur van de bus te halen. Wie in Zweden seks met iemand wil, heeft vanaf 1 juli volgend jaar nadrukkelijke toestemming nodig van diegene. De Zweedse regering wil op die manier aanrandingen en verkrachtingen tegengaan. Tot nu toe geldt in Zweden dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal, nodig is voor een veroordeling. De regering wil dat nu dus omdraaien. Als er geen toestemming is, is de seks illegaal. Het is nog geen officiële epidemie, maar het aantal mensen met griep is vorige week fors toegenomen. Er waren volgens het gezondheidsinstituut Nivel 52 op de 100.000 Nederlanders die met griepklachten naar de huisartsen gingen. Als dat cijfer twee weken achter elkaar aanhoudt, is er sprake van een epidemie. Vooral baby's en peuters hebben op dit moment griep. Het weer, het is overwegend bewolkt en er valt met name in het oosten soms lichte regen of motregen. Het is rond de 6 graden. Vanavond en vannacht wordt het nevelig, lokaal is mist mogelijk. Morgen bewolkt en er is opnieuw kans op wat regen of motregen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op dinsdag. Het is meestal wel een van de drukkere spitsen van de week. De files met een 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Knoop het Empel 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A4 bij Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude 20 minuten. Op de A9 die men richting Alkmaar tussen Holendrecht en Knoop het Raasdorp een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad 20 minuten vertraging. A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland voor Knoop het Brechtseplein een kwartier.